uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. President Trump vraagt landen als Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland... om gevangen genomen IS-strijders uit hun land op te nemen en te berechten. Het kalifaat is bijna gevallen, schrijft de Amerikaanse president op Twitter. Als de Europese landen de strijders niet opnemen... is er volgens hem geen goed alternatief. Dan zijn we gedwongen om hen vrij te laten. Het zou gaan om ruim 800 IS-strijders... die de Amerikaanse strijdkrachten in Syrië hebben opgepakt. Trump benadrukte dat Amerikaanse troepen Syrië verlaten als IS daar helemaal is verslagen. Bij een ongeluk op de A59 bij Rosmalen zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen. Ze zaten in een auto die rond half zes van de weg raakte... en vermoedelijk tegen een pijler van een matrixbord reed. De auto is volledig uitgebrand. De politie onderzoekt waardoor de auto van de weg raakte. De twee slachtoffers, van wie de identiteit nog niet is vastgesteld... waren de enige inzittenden. Het Britse Fly BMI is failliet. De luchtvaartmaatschappij noemt de brexit als oorzaak. De uitstootrechten van CO2 zouden duurder zijn geworden... omdat Britse luchtvaartmaatschappijen van de EU niet meer volledig mogen deelnemen... in het Europese handelssysteem van deze rechten. Fly BMI vloog op 25 bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Er werken bijna 400 mensen. Heather Nauert wordt niet de nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties. De voormalige presentatrice van Fox News heeft zich teruggetrokken in het belang van haar familie, staat in de verklaring. Nauert werd benoemd door president Trump. zoals voortvoerder bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er wordt snel een nieuwe VN-ambassadeur benoemd, zegt het ministerie in een verklaring. Stand-up comedian Jasper van der Veen heeft gisteravond het Leids Cabaret Festival gewonnen. Hij won de juryprijs en werd ook door het publiek in Leiden uitgeroepen tot winnaar.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 van haar carrière, die meer dan vier decennia omvat, was Rosie Flores in punkrock te vinden. Vervolgens in countrymuziek. De Texas songwriter scene, alt country en straight-up rock en rockabilly. Simple Case of the Blues brengt Flores volledig bij iedereen weer in beeld en richt zich op een genre dat ze in het verleden alleen maar heeft aangeraakt. Ik wens je weer veel luisterplezier. Ik opende lekker, pittig, met Love Don't Love Nobody Vervolgens doe ik het wat rustiger met If There Was A Way, om daarna het tempo weer op te schroeven met I Want To Do More. and that ain't all. We used to take a little nip and have a ball. I wanna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 Het album This Highway dateert al uit 2017, maar is toen waarschijnlijk aan mijn aandacht ontsnapt. Het is gemaakt met de 18 Wheelers. Mijn favoriete track, I Can't Let Go, Even Tough, I Set You Free. Real Country circles every day. Wishing I could take this pain away. An angry rage I couldn't see. I can't let go, even though I set you free. The roses I bought are on the floor. You tried to walk out the door. This gun will keep you here with me. I can't let go, even though. fright each night. My love for you was first degree. I can't let go, even though on your grave. The judge won't show me any grace, and the Lord, uh, He won't forgive me. I can't let go, even though I set you free. can't let go. Even though I set you free, I can't let go. Even though I set you free. De mariachi horen start het nummer Magnifico Mexico. Het is een leuke song over de liefdesrelatie van de verteller Marty Rivers met het land ten zuiden van de grens van de States. a job today. Fortune smiled on me. Now I got a big dream that I must follow. Just stay, then I explain out to Los Cabos. I'll be in the land of many colors come tomorrow. golden sun. Mexico, here I come to your lovely seashore and your golden sun. Well, I can almost hear your desert wind.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 Het werd uitgebracht in 1991 als de derde single van het album Pocket Full of Gold. Uiteindelijk bereikt het nummer de vierde plaats in de country charts. After all Into Spring is een album uit 1974, maar niet zo lang geleden opnieuw uitgebracht. Met een nickel voor de fiddler tekent Rita College voor de uitvoering van een van die songs. is two. It's a nickel for the tambourine kind of afternoon. It's a high holiday on the 21st of June. It's country music in the park in everybody's room. the ones that come to play, and it's the ones just passing by. It's coats of many colors, and it almost makes me cry. It's ice cream on a stick, Lord, and it's something you can't buy. places from here to Cripple Creek. It's old ones and it's young ones, and it's plain they have agreed. It's country music in the park as far as they can see. a nickel for the tambourine kind of afternoon. It's a high holiday on the 21st of June. It's country music in the park and everybody's room. original van deze week. Ride In My Thumb to Mexico is geschreven en opgenomen door Johnny Rodriguez. Het werd uitgebracht in augustus 1973. Ride In My Thumb to Mexico was Rodriguez tweede nummer 1 in de charts. Crossroads, nummer 1 country hit. This old highway seems so lonesome when you're going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 Donners muziek houdt ergens het midden tussen country en country rock. Met Angel Outlaw Lullaby laat hij precies horen wat ik bedoel. Is an angel blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. New Words to an Old Love Song is een album van Tony Willet, daterend uit 1989. Dit derde album uit haar solo-carrière werd opnieuw geproduceerd door Pim Koopman. Als je dit album nog ergens te pakken kunt krijgen, dan zou ik het zeker doen. Roll On verscheen toen op single.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 But at least your lips caress them while you play. And the sad side of a half-filled cup of coffee that you poured and didn't rain. But at least you thought you wanted it. That's so much more than I can say for me. 看。 Dit was het blokje Country uit eigen land. De basis is country. Alt country, country rock, honky tonk, een walsje, lekkere elektrische gitaar, prima pedalsteel, heerlijke fiddle en de basis van bas en drums. En dan de teksten. Zeer volwassen voor de jonge dame Carson McCone. Good Time Daddy Blues is een song die uitstekend bij haar past. Stefania O'Hora woont in New York, maar de jachtigheid van die stad heeft geen enkele invloed op zijn muziek. Integendeel, de country van O'Hora is aangenaam ontspannend, mede door de perfect geproduceerde 60s sound. Zet zijn debuutalbum This Highway op en het is alsof je in een teletijdmachine stapt. Bestemming Old School Country in de stijl van Merle Haggard, Graham Parsons en George Jones. En dan is O'Hora ook nog eens gezegend met de stem die het beste van deze drie helden in zich verenigt. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. just a young boy dat ik niet meer terug kan keren. Evenals Neil Johnson. Dus ga ik zo dadelijk nog een uurtje door. Zometeen nog een uur country. Stepping over dollars to see what I can find. Stepping over dollars to find myself at I. Headed out east to the mist. Mississippi now. They're calling me an no hippie, I know. I told that line. Girl at the bar, I thought she was you. If only for a moment I found it to be true. Cause even if it was, I'd have to wait. Cause I don't ever have a word to say, I know myself too well. So come around.